Lot Lewin met het NOS Journaal. Bij een bomaanslag in het oosten zijn zeker drie doden en ongeveer veertig gewonden gevallen. Het zou gaan om een autobom die is ontploft in de buurt van een politiebureau vlakbij de Iraanse grens. Volgens een Turks persbureau worden PKK-terroristen ervan verdacht de aanslag te hebben gepleegd. Teruggekeerde strijders van IS en Al-Qaeda zijn steeds moeilijker te volgen voor inlichtingendiensten, omdat ze op internet met versleutelde berichten communiceren. Dat zeggen deskundigen van de Verenigde Naties. Ook gebruiken ze steeds vaker het dark web. Dat is een deel van het internet dat bijna onvindbaar is voor zoekmachines en waar vaak illegaal wordt gehandeld in bijvoorbeeld wapens. Inlichtingendiensten hebben moeite deze teruggekeerde strijders op internet in de gaten te houden. De natuurbrand in de Amerikaanse staat California heeft al tientallen gebouwen verwoest. De brandweer krijgt het vuur niet onder controle. Gisteren werd al de noodtoestand afgekondigd. Ruim 80.000 mensen in San Bernardino en omgeving zijn geëvacueerd. Technologiebedrijf Cisco ontslaat zo'n 5500 mensen. De Amerikaanse producent van netwerkapparatuur moet hervormen vanwege de dalende vraag naar netwerkonderdelen. In totaal werken 74.000 mensen bij het bedrijf, van wie 1900 in de Benelux. Het Europese hoofdkantoor staat in Amsterdam. Het is nog niet bekend of daar ook banen verdwijnen. En de politie in Venezuela heeft bijna 2000 wapens publiekelijk vernietigd. Op een plein in de hoofdstad zijn geweren en pistolen bewerkt met zagen en slijpmachines om ze onschadelijk te maken. De actie is onderdeel van een campagne om burgers te ontwapenen na een golf van geweld in het land. Mensen kunnen vrijwillig hun wapens inleveren in ruil voor elektronische apparatuur of bouwmaterialen.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

If forever wasn't quite for so long. So where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 get a good feeling. Yeah. Get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, no. I get a good feeling.